Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Een uitslaande brand heeft in Scheveningen vanochtend strandpaviljoen Blue Lagoon in de as gelegd. Het vuur is onder controle en er zijn geen slachtoffers. Maar de eigenaar is er kapot van, want het seizoen is net begonnen. Omliggende strandtenten konden worden gespaard. De oorzaak van de brand in Scheveningen is nog onbekend. De verkoop van alcoholvrij bier stijgt nog steeds. In het afgelopen jaar werd volgens de Nederlandse brouwers bijna een kwart meer verkocht. Sinds 2010 is de verkoop bijna verdrievoudigd. Dat komt ook doordat het aantal soorten alcoholvrij bier groter is geworden. Vooral in de groep tot 34 jaar wordt het meer gedronken. Ook de verkoop van speciaal bier is toegenomen. De consumptie van gewoon bier bleef stabiel. Kinderombudsvrouw Kalverboer wil dat het kabinet Nederlandse kinderen terughaalt die in kampen in Syrië of Irak zitten. Ze zitten daar omdat hun ouders zich bij IS hadden aangesloten. Het kabinet vindt het te gevaarlijk om de kinderen op te halen volgens Kalverboer is dat onaanvaardbaar en in strijd met verdragen. Er zitten zo'n 150 Nederlandse kinderen in voormalig IS-gebied. Vier populaire computerspellen overtreden Nederlandse kansspelregels. Dat zegt de kansspelautoriteit. Het gaat om spellen met zogenoemde lootboxes. Dat zijn schatkisten die gekocht kunnen worden met extra voorwerpen erin. Die kunnen soms voor veel geld worden doorverkocht. De kansspelautoriteit geeft de spelmakers acht weken de tijd om hun spellen aan te passen. Oud-Feyenoorder en voormalig speler van Excelsior Henk Schouten is overleden. De aanvaller speelde tussen 1955 en 1963 voor Feyenoord... en vormde een legendarisch trio met Koen Moulijn en Cor van de Gijp. Het record van meeste doelpunten in een wedstrijd staat nog steeds op naam van Schouten. Op 2 april 1956 scoorde hij liefst 9 keer tegen de Volenwijkers. Henk Schouten was 86 jaar. Het weer vandaag volop zon, 20 graden op de Wadden, mogelijk 29 in het zuidoosten... Morgen in het weekend blijft het vrij zonnig en droog, maar geleidelijk wordt het wel wat minder warm.